Je vraagt zal jij me vergeten Maar je danst in mijn hoofd Je zou al lang moeten weten Dat ik door jou ben verdoofd Vanavond gaat het gebeuren Nee dit kan niet kapot Sluit alle ramen en deuren Vanavond gaat de sleutel in het slot Maak me gek, maak me gek met je mond maak me gek, ja de vonken die vliegen in het rond Je maakt me gek, maak me gek van verlangen als jij naar me lacht Maak me gek, met je vingers je zoen, deze avond wil ik nog